Freddie van Tijn met het NOS-journaal. Alle valse claims voor schadevergoeding binnengekregen na het treinongeluk vorige maand in Amsterdam. Zo hebben opmerkelijk veel mensen gemeld dat ze bij het ongeluk hun iPad zijn kwijtgeraakt. Een team van de NS onderzoekt alle claims. Vaak gaat het om mensen die al eerder een valse claim hebben ingediend, zegt de NS. Zo had een vrouw de NS een keer onterecht aansprakelijk gesteld omdat ze zou zijn gevallen op het perron. Nu eist ze schadevergoeding omdat ze in de verongelukte trein zou hebben gezeten. Na een heel lichte opleving in april is het consumentenvertrouwen in de maand mei opnieuw weggezakt. Vooral het vertrouwen in de eigen financiële situatie is sterk gedaald. Het heeft nog nooit eerder zo laag gestaan, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek. De Belastingdienst gaat onderzoeken of bij meer supermarkten belastingfraude wordt gepleegd. Gisteren werd bekend dat er bij filialen van de inmiddels verdwenen supermarktketen Super de Boer door een aantal bedrijfsleiders en franchise-nemers is geknoeid met de administratie. Ze deden alsof er door klanten artikelen werden teruggebracht. In werkelijkheid was dat niet zo. Het geld dat aan de klanten teruggegeven zou zijn staken de franchise-nemers en bedrijfsleiders in eigen zak. Er zijn acht mensen opgepakt. Die zouden de afgelopen zes jaar voor anderhalf miljoen euro hebben gefraudeerd in onderling overleg. Chemiebedrijf DSM gaat in Delft en in Sittard-Geleen twee nieuwe onderzoekslaboratoria opzetten. Dat zal ongeveer 700 banen opleveren. Het onderzoekscentrum in Sittard zal zich toeleggen op de ontwikkeling van duurzame materialen voor toepassing in de automobiel- en elektronica-industrie. In Delft ligt de nadruk op biotechnologie, bijvoorbeeld de ontwikkeling van enzymen voor de voedingsindustrie. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, zonnige periode. Tegen de avond enkele buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 23 tot 28 graden. Aan de kust, door wind van zee, niet warmer dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan nog op de A6 Emmeloord richting Muiden. Daar staat bij Almere buiten Oost 5 kilometer na een ongeluk. Op dit moment is de politie daar bezig met een technisch onderzoek en daardoor is bij Almere Buiten-Oost de rechterreis ook dicht. A9 richting Amstelveen, 2 kilometer nog bij knooppunt Rotterpolderplein. Op de A12 in richting Den Haag, daar staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld 4 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, daar is het nog langzaam rijden over 5 kilometer tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort.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 Hey, ehm, nieuws voor scholieren. Want vaak wordt er gezegd van als ik een energiedrankje neem, dan eh, gaan mijn examens bezig. Nou, vorige week zijn de examens gestart en het onderzoek is gebleken dat juist het gebruik van energiedrankjes ehm, niet positief eh, je examen beïnvloedt. Althans, het wordt zelfs slechter. Dus namelijk krijgt eh, binnen 10 minuten krijg je enorme kick, maar daarna zakt het weer heel erg omlaag. Dus dan is het weer heel erg eh, slecht voor je. Hey, Ajax heeft eh, Frank de Boer een, eh, een redelijk aanbod gedaan. Namelijk een contract voor het leven. Oh, nou, dat zegt financieel directeur Jeroen Slop. Frank de Boer heeft nog een verbindenis tot 2014. Die zou dan moeten worden opengebroken tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De boer zelf wil eerst het komende seizoen nog even afwachten. Dus komend seizoen wat hij eh, gaat doen. Oké. Hele leven lijkt me, lijkt me sterk, maar het zijn natuurlijk nog wel een paar jaartjes kunnen. Hij het aardig gedaan. En ben jij liefhebber van Boer Vrouw? Nee. Heb je het ooit wel eens gezien? Lang geleden. Nou ja, het nieuws over Boerzoekvrouw, want veel van de miljoenen kijkers die Boerzoekvrouw zondag alweer trok, hebben er vooral bij eh, boer Henk in hun harten gesloten. Boer Henk uit Opdam verloor zijn grote liefde twee jaar geleden bij een auto-ongeluk. Uit een peiling blijkt dat ruim een kwart Henk nu al de leukste van de elf boeren vindt. Op zondag 2 september gaat de zesde reeks Boerzoekvrouw verder. Nou, top. Leuk om te weten. nou, ook wel leuk om te weten, je hebt er niks aan. En um, ja, iedereen die hier loopt. Jij, ja, jij mevrouw, jij meneer. Jullie gaan allemaal meer betalen voor gas en licht, want het gaat namelijk zo'n 8% duurder worden. Per huishouden komt dat neer op zo'n 160 tot 170 euro. Nuon en Cent en Eno, Eno, uh, Eneco verhogen de prijzen, maar dat komt nog eens een hogere BTW bovenop, want die stijgt namelijk naar 21%. Daarnaast stijgen nog eens de kolenbelasting en de energiebelasting. Geen goed nieuws dus. Gas en licht totaal met 10% omhoog met BTW bijgerekend. Laatste uur. ZFM live in de Zwaluwstraat, Jaarmarkt 2012. Kom langs, we hebben koffie. Koffie. Vraag je favoriete liedje, favoriete eh, liedje aan. Geen enkel probleem. Ehm, zometeen gaan we nog even een rondje maken. Wat hebben mensen van de jaarmarkt gevonden? Je hoort het zometeen na Chef Special. Dit is Airplane. same song all day long on the radio And I ain't saying yo, play no chef on the radio Cause yo, I hope that's what y'all waiting on With the whole damn CD, sailors gone We got labels waiting to rape us all Ain't it so, it's the radio's gotta save us all, man I ain't gonna break your ball if you hit that goal With a fake ass song on the radio I just hate it all Don't take me high, don't take me low Don't make me feel like flying, no It don't make me warm, it don't make me cold Don't bring started on them DJs these days Walking in the club with a briefcase full of cheap taste Thinking, hey, shit, give me a break Full of teen ages, easy fakers the magazine page Those who don't know what they need saying Let's go where the TV takes us Among those, some show, they got some flow We got newcomers, long goners, John Doe's Coke heads with long toes Pirates screaming, cats stealing I know how that may sound and seem But I'll be the chef with my own ingredient Seasick man, don't eat it On the radio, yeah the radio Baby, that's it Oh, on the radio, yeah the radio try to change it What your friends say, I do it Can't blame ya. So much at play, no music Try to change it What your friends say, I do it Airplay it Who's in control when I'm doing it all Even matter how it does walk through it all What to do, shit, who to call Is it you, Quake was clue at all Try to get a little bit information Turn it to a little bit inspiration Shit I'm facing, it's amazing I miss the days that I spent like of the radio. Play me the same old leuk liedje. Ryan Paris, Dolce Vita op ZFM. Nog steeds live op de eh, Zwaluwstraat. <laughs> We staan hier live tot en met 5 uur. Nog een half uurtje dus. Zometeen gaat al nog even kijken hoe het hier is.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 Hebben ze de jaarmarkt leuk gevonden? Um, trouwens, ik vind de stand er mooi uitzien. Ik zie het nu een keer vanaf de andere kant. We hebben een paar nieuwe flyers. Je kan komen kijken, Zwaluwstraat. We staan nog een half uur. Ehm, staan we hier. Onder andere kun je ons helpen door middel van een enquête in te vullen. Ik ga even kijken hey, alles goed? Ja hoor. Wat vind je van de jaarmarkt? <laughs> je hoeft niet te lachen, je hoeft niet bang te zijn. Dat blijkt wel leuk. Hé hey man, alles goed? Mooie fiets, kom eens eventjes, kom eens eventjes. Woon je in Zandvoort? Ja man. Wat vond je van de jaarmarkt? Ik ben er net. Oh, je bent er net. Ben je nog van plan om ergens te kijken, bijvoorbeeld? Nee, niet echt. Nee, weet je waar je zou moeten kijken? Bij deze prachtige stand van ZFM. Luister je wel eens naar ZFM? Ja. Ja, en welk programma vind je leuk? Ehm, Heel veel wel. Wat is nou je favoriete muziek? Als je hem aanzet, denk je van dat liedje zou ik wel eens een keer willen horen. ja, moeilijk. Ja, best wel moeilijk, ja. Wat is nou je favoriete liedje van dit moment? Heel veel eigenlijk. Gustavo Lima, ken je Ballada is wel iets voor jou, denk ik. <laughs> hey, dankjewel man, veel plezier. Goedemiddag meneer. Ja, goedemiddag. Roy Haddeman loopt langs. Roy, hoe gaat het? Hij ja, gaat niet goed? Kom eens even, jongen. de rest van je. Maar, ja, kijk. Roy zegt, eh, ik denk eh, om twee uur vanmiddag, ik ga voor jullie die zangeressen halen. Die staan eh, daar op het plein. Danseressen. oh sorry. Maar... Er zijn filmpjes van opgedoken, die komen binnenkort op het internet te staan. Ja, dat is leuk, maar ze zouden hier naar een stand komen. Waar zijn ze? Dus ik zie daar zo, jullie buren zijn ook wel leuke meiden, toch? Dat is zeker waar, dat kan je zeker melden. Dat sowieso. Even zwaaien, hallo! Hey, dat Activia meisje hebben we nog niet gehad. Vraag eens even. Wat zei u? Hé hey, jongens, kom eens even. Maar eh, hoe is het er nu toe gegaan? Activia Vermaak je een beetje op de jaarmarkt? Ja, best wel. Ik was op, eh, op weg naar de wc toen, maar ja, toen hield jij me aan. Ja, dan oh. moet het toch gebeuren, hè? Oh, oh, oh, oh. Nou, veel plezier. Nog een half uurtje gaan wij door en dan stoppen we ermee. Tot laat gaat het eigenlijk door? Zes uur, toch? Ik heb geen idee. Oh, oké. Nou, we zien het vanzelf wel, toch? Activia meisje, kom eens. Activia meisje. Hey, Daan. Maak een mevrouw, goedemiddag. Hoe heeft u het gevonden, de jaarmarkt? <laughs> Super. Komt even bij onze stand nee, kijken. Ik, ik, nee, kijk dit. De Samsung, oh, de laptop de, de, Dat valt me op. Ik heb een laptop. Mooi, hè? Ja. Mooi, hè? <laughs> Dat is modern. Het past niet bij elkaar, hè? Het, uh, nee, nee, nee, nee, past niet. Apple is Apple en Samsung is Samsung. Ja, ik zal het even uitleggen. Het is mijn laptop en ik heb een keer een, eh, een Apple eh, logo gekregen. En ik dacht, vind ik leuk, ik pak hem erop. op. Maar ik ben niet de eerste hoor die het zegt. De plak! Oh, je hebt hem gewoon geplakt. Ja, ah, dat is het. Dus dan valt het mee, toch? Dan valt het mee, ja. Nou, goed om te horen. Hé, hey, uh, eh, lekkere mevrouw, fijne dag verder, hè. Dank u wel. Oké, okay, dag. ik Activia meisje, wel even, maar die moet oh, komen, oh. maar... Uh... Ja, moet even komen. Activia meisje. Mevrouw van Activia. Nee, ze is even bezig. Ja, ze moet even komen. Een vraag aan haar. Start even een plakje in. Red me eventjes. Nee, hey. even komen. Kom. Kom. <laughs> Meisje is verlegen, denk ik. Hé, hey, alles goed? Hey, daar komt ze. Ja, leuke dag gehad. Daar komt ze. Kom eens eventjes. Wat heb je voor mooi shirt aan? Activia? Ja, zeker. Wat heb je gedaan vandaag? Nou, ik heb Activia het <laughs> is heel goed voor je darmflora. Oké. En eh, ja, je kon gratis eh, twee pakjes meekrijgen als je je e-mailadres achterliet. En dan kom je niet even Kijk, dit doet ze toch goed, hè? Ik vraag alleen wat is Activia? Meteen die e-mail regelen en eh, wat vind je zelf van de jaarmarkt? Ja, heel gezellig. Eh, draaien jullie ook verzoeknummers of niet? Ja, wat willen jullie horen? Oké, eh, dat wordt dan hier gedraaid? Ja, ja en op de radio ook, als ik hem heb. nou, dan eh, wordt het, of draaien jullie alleen in Nederlands staan? Nee, nee, nee, van alles. Oké, nou, ik wil graag Race Against the Machine met Killing in the Name. Heb je die? Dat vind ik een hele goede plaat. Gaan we regelen, hoor je straks. Oké, dank je. Start maar een plaat in hoor. Kan je dat? Pas zo. Want help ik je voor. Ja. Thank Heerlijk, prachtig. Prachtig, allemachtig. Prachtig. Heb jij deze nou ingestart? Ja. Ongelooflijk. Goed hè? Hey, we zijn even op zoek naar Race Against the Machine. Ja. goede plaat trouwens. Ik hoop dat ik hem heb. Is er nog? Ja, is er nog. Uh, jij nog verzoekjes? Ik hè? Ja. ja, maar die heb je niet. Wat dan? Oh, Macarena ja. Ja. Heb je hem? Ik heb, nee, ik heb een ander liedje. Eh, Daryl Hall, John Oates, ook goed? Vind ik ook prima, toch? Ja, even aankijken. Ze reageert toch niet meer. De aandacht is alweer verloren. jammer, jammer, jammer, Story of my life, ongelooflijk. Jammer, jammer. Two jewels got popped. two mostly Gucci down to the top. The same old pimp, mates, you ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee me and sons for the up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. Real play around, it's a bet, lay down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the goldie sound. Can't no niggas hold me down, cooler. School me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, niggas spin no dough on the booty. Yeah, I live a you cutie. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you now when all the ball stops, thinking that my home got a corner in the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now, what you gonna do when it's cold? I got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this a BOJ. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. There were many women, but treat down's fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah, million agents and cause I'm flagrant. tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, lyrical dream. I be that. Catch a seat at all events bent. Guests and hostess, girls on shoulders. Playboy, I told ya. Me and Mike to me, lose too much. I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame do too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap where the true players at. Throw your rollies in the sky, wave inside. side I decide to keep your hands high while I give your girl an eye. Play it please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 5 double O. That's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, black and plus, like Zizak, dangerous, on Trizak, do your ass Pizzak. Uh-huh. No money, no problems op ZFM. Hey, ehm, deze zomer gaan er zo'n 400.000 eh, minder Nederlanders op vakantie dan het jaar daarvoor. Totaal trekken bijna 10,8 miljoen Nederlanders voor ehm, om een week eh, eh, of langer weg te gaan. Bij de 8 miljoen mensen gaan naar het buitenland. Ruim 300.000 mensen weten nog niet waar ze naartoe gaan. Het aantal mensen dat in Nederland vakantie viert daalt in vergelijking met vorig jaar 5%, oftewel 125.000. Nou, populairste landen zijn nog steeds Frankrijk, Spanje en Duitsland. Maar Turkije en Kroatië zijn de grootste stijgers neem je dat ook weer even mee. hey, eh, zometeen eh, nog een klein round-upje doen. Wat hebben de mensen gevonden van, ehm, ja, van, van de jaarmarkt? Ik ben benieuwd. Ik zie eh, veel mensen, veel lachende gezichten trouwens, valt me op. Ja, mevrouw, u lacht ook, ik zie het. Leuke dag gehad, ja? Super hoor ik hier. Nou, helemaal top. Zometeen een... Uh... is <laughs> geweldig. Zandvoort is geweldig hoor ik. Zometeen is een round-up hiervan. Um, I've noticed you around. find you very attractive. I've noticed you around. Um, I find you very attractive. Um, Shapeshifters op eh, ZFM. Even een klein round-upje van eh, de Zandvoorters. Wat hebben ze Meneer, goeiedag. Eh, wat vindt u van de jaarmarkt? Geweldig. Ja? ja. Heeft, u, u goed gemaakt? Jazeker. Ja? Ja. Hij komt hier Oh, ah, handig. Wat? Hij weet niet? Hij komt hier niet vandaan. Maar hij weet niet wat hij moet zeggen. Nee. Oh, oké, oké. Nou, dan is het dat. Goed excuus. Ik Die meneer met die mooie dasje die Dag meneer. Zonnebril. Zie dat u een zakje vol heeft. Heeft u goed geshopt de jaarmarkt? Prima. Wat heeft u allemaal gekocht? van dan... Eh. Oh, spannend. <laughs> Je zou het nodig hebben. Kijk, ik hoor het weer. Hè. Het is gewoon een mooie, spannende dag geweest. Een paar mooie sokken gekocht. Je zou ik maar nodig hebben. Ja, ja. Kijk, deze mooie deze dames. dames. Dag dames. Dag dames. Oh, radiovrees. <laughs> radiovrees, ja. <laughs> Dat is een hele mooie. De nieuwe ziekte radiovrees. Kijk, een mooie jongen met die mooie pet. Die heeft ook een zak voor hem. Schrijft die mooie broek. Wat hebben jullie gekocht op de jaarmarkt? Wat zegt u? Wat jij gekocht hebt op de jaarmarkt? Eh, deze. Oh, oh, goed. En eh, een hoesje voor mijn iPod. Kijk eens. Je hebt eh, goed geshopt de jaarmarkt. Ja. heb je eh, nog andere leuke dingen gezien? Ja, nog een paar. Niet heel veel, maar... Ben je ook op het Raadhuisplein geweest? Weet niet. Het grote podium? Nee, het grote podium, nee. Nee? Oké, nou, dankjewel. ben jij daar al geweest trouwens? Ik uh, ben een hypnose daar geweest. <laughs> ja, jij, bent vandaag echt overal geweest met hypnose. Ja, ja, jij bent onder... Ik zat even uitleggen voor de mensen die het niet weten. Aldo, mijn collega, is eh, onder hypnose geweest bij eh, Daniel Langeveld. Hij is eh, mentalist. En hij was hier even te gast bij ons op locatie-uitzending. en hij heeft Aldo onder hypnose gebracht. Ja, mevrouw, dat is wat. Onder hypnose, ja, echt waar. Ik moet zeggen, ik ben nou weer behoorlijk... voel nou helemaal Ja, voel je weer... Ah, voel je weer, voel je voelde een beetje licht in je hoofd, hè? Ja, ik durfde ook helemaal niet op te gaan staan vanaf mijn stoel eigenlijk. Eh, toch maar op een gegeven moment gedaan. Nou, wil je zelf eh, gewoon hypnose, wat misschien kan. Ik weet niet of er nog is, maar je kan het proberen. Raadhuisplein. Ja, kan eh, bestellen thuis. Daar staat hij, als het goed is, staat ook nog steeds Roy van Buringen met zijn podium. Kun je nog mensen vinden, Hallo. Het wordt, uh, denk dat het een beetje einde jaarmarktjes Ja, het wordt steeds rustiger, hè? Het was maar in het begin nog... erg druk, druk, druk. En nu steeds rustiger. We, kunnen wel, we hebben wel oh, geluk, hè? Hiernaast is er naar sponsgevechten aan de gang. Ze gaan zich vervelen. Behangdemo, ja, die zijn ook de hele dag bezig. Je zal maar de hele dag behangdemo's moeten geven. Nou, zou hij toch maar behanger zijn. Ja, daar word je ook niet, daar word je ook niet Kun je beter radio maken en een beetje muziek luisteren. Ja, maar ze, nou kunnen, ze doen het netjes, want we gaan elke keer scheef hangt het. <laughs> de hele te kijken. Maar... Ik ben zelfs uitgescholden dat ik twee linkerhanden heb. Dus het, uh... Nou, die kan je zelf maar. Dit kan hem weer verder. nou ja, zover eh, de round-up. Even deze mensen hoor. Ja, ook nog eventjes. Okay. Meneer, mevrouw. Nee, nee. Oh. Helaas. Oh, oh, oh, oh. Komt het door jouw uitstraling? Is er iets veranderd door die mentalist? Ik denk dat ik... Uh, ongelooflijk. Het mensen afstoot van uh, oh, oh. Nou, goed. <laughs> CFM Sanford met de Christians. Harvest. For the world. werkelijkheid wij eh, moeten laten jullie met los. <laughs> we laten jou de luisteraar met los. Ik heb genoten. Ik heb een leuke dag gevonden. We stonden eh, van 12 tot 5 hier op de jaarmarkt in de eh, Zwaluwstraat. Natuurlijk willen we ook een aantal mensen bedanken. Bedankt voor de medewerking. We danken natuurlijk Alex Willemsen, organisator van de jaarmarkt. Wat een groot dat hij nog even langs zou komen, maar helaas. Helaas, helaas. Um, hebben we danken natuurlijk. Daniel. Mooi van hem gehad. Daniel, onze held. Die heeft ons helpen opbouwen. Hebben we veel steun gehad. Ik ben helemaal en natuurlijk alle medewerkers van CFM. Iedereen die is langsgekomen Dank voor de stroopwafels. De stroopwafelman, dankjewel hè. En eh, volgens mij gaat het nog een uurtje door hè? Volgens mij wel. Oh, en de behangers, dankjewel. Behangers, behangers dankjewel. <laughs> Hoi. <laughs> hey, um, even kort reclame maken. 2 en 3 juni open dag bij ZFM. Kom gezellig langs volgende week. Op zaterdag, 2 eh, weken. 2 juni op een zaterdag. Hi meisjes. Dames. 2 juni um, van 10 tot 5. En 3 juni is op een zondag van 2 tot 6. Je bent en dan zijn wij welkom. de studio. Meer informatie te vinden via www.CfmSanvoort.nl. Aldo, jij dankjewel. Jullie ook bedankt. En um, ja, ja, luister gewoon lekker, eh, luister lekker eh, langer naar CFM, toch? Ja, toch? Helemaal goed.